Een voorspoedige start. Raymond Seré met het NOS-journaal. Eigenaren van galerijflats die voor 1975 zijn gebouwd... worden verplicht om bouwkundig onderzoek te laten doen naar galerijvloeren en balkons. Minister Blok voor Wonen vindt zo'n onderzoek nodig... om de veiligheid van de gebouwen te garanderen. Aanleiding is een incident in Leeuwarden. Daar bezweek vier jaar geleden een galerijvloer van een flat. In een aantal galerijflats is al onderzoek gedaan, maar het ministerie denkt dat nog zo'n duizend flats moeten worden nagekeken. Eventuele constructiefouten moet de eigenaar laten herstellen. Tariq Z is in hoger beroep veroordeeld tot drie jaar en vier maanden cel, waarvan twee jaar voorwaardelijk. Z, die begin dit jaar het NOS-gebouw binnendrong, krijgt daarmee van het Hof een iets hogere straf dan van de rechtbank. Verder krijgt hij een proeftijd van drie jaar. In die tijd mag hij niet in de buurt komen van het Mediapark in Hilversum. En ook moet hij zich melden bij de reclassering en moet hij worden behandeld. Tariq Z drong het NOS-gebouw binnen met een nepwapen. Hij dwong een beveiliger hem naar een studio te brengen... en hij eiste zendtijd in het acht uur journaal. Tariq Z werd door de politie overmeesterd. Het moederbedrijf van de schoenenwinkels Dolcis, Invito, Manfield en Scapino krijgt uitstel van betaling. Er zijn bewindvoerders aangesteld die in kaart moeten brengen welke onderdelen kunnen worden verkocht. De Macintosh Retail Group kampt met geldproblemen. Uitstel van betaling is vaak de opmaat tot een faillissement. Er werken zo'n 5.500 mensen voor het bedrijf in de Benelux, het grootste deel van hen in Nederland. De KNVB heeft geen overtredingen geconstateerd rondom het bid om het WK van 2018 of 2022 naar Nederland en België te halen. De Voetbalbond heeft de procedure zelf onderzocht en een externe accountantskantoor zal dat ook nog doen vanwege de volledigheid en zorgvuldigheid, zegt de KNVB. Binnen drie maanden komen de accountants met een rapport. Het beeld is overigens niet compleet omdat de KNVB nog wacht op informatie van de Belgische Voetbalbond. En dan het weer. Veel bewolking op de meeste plaatsen droog. Het wordt maximaal 14 graden. Vanavond vanuit het westen regen. In de loop van de nacht wordt het weer droog. Morgen periode met zon, droog. En dan wordt het 12 graden.